uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Het is duidelijk hoe de bezuinigingen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eruit gaan zien. In totaal gaat er 250 miljoen euro bezuinigd worden. Bijna de helft daarvan wordt bezuinigd op het stagefonds. Dat fonds moest het aannemen van mbo- en hbo-studenten goedkoper maken voor zorginstanties. Ook wordt er bezuinigd op Verslavingsinstituut Trimbos, het voedingscentrum, het RIVM en sportkoepel NOC-NSF. In Peru moet oud-president Toledo ruim 20 jaar de cel in vanwege corruptie. Toledo was van 2001 tot 2006 president van Peru. Hij zou toen 35 miljoen dollar hebben gekregen van een bouwbedrijf. In ruil zou hij het bedrijf de opdracht hebben gegeven om een weg aan te leggen... die het zuiden van Peru verbindt met Brazilië. Oud-president Toledo woonde jarenlang in Amerika... maar werd vanwege de corruptiezaak vorig jaar uitgeleverd aan Peru... In het land zitten ook andere voormalig presidenten vast. Er is zelfs een speciale gevangenis voor hen gebouwd. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens het ministerie van Gezondheid van het land was de aanval vlakbij een ziekenhuis. Vier mensen kwamen om het leven en 24 anderen raakten gewond. Verder is het ziekenhuis in Beirut erg beschadigd. De herdenkingscentra voor de Tweede Wereldoorlog willen extra geld. Eerder vroeg kamp Westerbork om meer steun. Nu vragen ook de andere vier herinneringscentra om meer steun. De vier directeuren van voormalig kamp Amersfoort, kamp Vught... en het Nationaal Monument Oranje Hotel en het Indische Herinneringscentrum... zeggen dat de subsidies die ze nu krijgen niet genoeg zijn. Ze zijn ook bang dat de financiële steun verder afneemt... omdat het kabinet wil bezuinigen op cultuur. Het weer, op veel plaatsen regen, maar vannacht wordt het droog. Bij een graad of 9. Morgen is de kans op een bui klein.